Visser met het NOS voorzitter van de voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven is kritisch over het adviespunt klokkenluiders. Het adviespunt wordt vanochtend geopend door minister Spies. In het radioprogramma Met het oog op morgen noemde van Vollenhoven als belangrijkste bezwaar dat er alleen wordt doorverwezen. De klokkenluider moet volgens hem rechtstreeks terecht kunnen bij een instantie die de melding onderzoekt. Vollenhoven wijst op de wankele positie die klokkenluiders hebben. Volgens de voorzitter van het adviespunt is het nog niet mogelijk om alle instanties die meldingen van een klokkenluider kunnen onderzoeken onder één dak te brengen. Vanaf vandaag is het algemene btw-tarief niet 19, maar 21 procent. Luxe goederen, maar ook gas en elektra worden daardoor duurder. Brancheorganisatie Detailhandel Nederland verwacht dat winkeliers hun klanten voorlopig zullen ontzien. Veel winkeliers zijn nog niet klaar voor de verhoging. ING heeft berekend hoeveel consumenten jaarlijks meer kwijt zijn. In 2013 zou een huishouden gemiddeld 180 euro duurder uit zijn dan dit jaar. In 2014 330 euro. Mensen met hoge inkomens merken volgens ING de prijsstijging het sterkst. En dat komt doordat ze relatief meer besteden aan luxe goederen en minder aan bijvoorbeeld eten en drinken. De btw-verhoging is afgesproken in het Vijfpartijenakkoord en moet 4 miljard euro opbrengen. De Europese golfers behouden de Ryder Cup. De Europese overwinning komt als een verrassing. De Amerikanen stonden na twee dagen op het punt de beker te veroveren, maar tijdens de singles sloegen de Europeanen onverwacht terug. De Duitser Martin Keimer sloeg het team Europa in de voorlaatste ronde naar een voorsprong van 14-13. De Amerikaanse golfheld Tiger Woods slaagde er daarna niet in om de Italiaan Francesco Molinari uit te schakelen, waardoor de Europeanen het toernooi op voorsprong eindigden.